7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Griekenland is de eerste boot met vluchtelingen vertrokken. Vanuit de haven van het Griekse eiland Lesbos is het schip op weg naar het vasteland van Turkije. Het is de bedoeling dat vandaag 400 mensen teruggaan naar Turkije. Maar of dat lukt is de vraag. De autoriteiten in Griekenland houden rekening met vluchtelingen die zich verzetten. De Griekse kustwacht sprak eerder van een explosieve stemming onder de vluchtelingen op de Griekse eilanden, zoals op Chios. In Zuid-Nederland is een van de grootste drugsacties ooit bezig. De politie heeft op zo'n 100 plekken in Noord-Brabant, Limburg en Rotterdam invallen gedaan. De grootste actie is in Best bij een bedrijfsverzamelgebouw. De politie noemt dat een roversnest. President Varela van Panama zegt dat zijn land volledig mee zal werken aan onderzoeken naar illegale activiteiten via offshore bedrijven. Tientallen media schreven gisteren over ruim 11 miljoen gelekte documenten van het juridische adviesbureau Mossack Fonseca. Het Panamese bedrijf zou tal van miljardairs en wereldleiders hebben geholpen om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Verschillende landen zijn inmiddels een onderzoek gestart. Te hard rijden in woonwijken is voor de meeste mensen de grootste bron van verkeersoverlast. Dat meldt het CBS in zijn jaarlijkse veiligheidsmonitor. 1 op de vijf Nederlanders heeft last van scheurende weggebruikers in de buurt. Ook ergeren mensen zich aan een gebrek aan parkeerplaatsen in de wijk en aan agressiviteit in het verkeer. Limburgers en Zuid-Hollanders klagen het meest over het verkeer. De Nationale Ombudsman heeft in een rapport forse kritiek op het verdwijnen van de blauwe envelop, meldt Dagblad Trouw. Het gaat te snel en de Belastingdienst geeft te weinig informatie over die verandering. Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid burgers niet kan dwingen tot het gebruik van e-mail. De zwakkeren in de samenleving komen nu in de problemen, zoals ouderen. Juist zij zijn ruim vertegenwoordigd in de groep van ongeveer 50.000 Nederlandse huishoudens zonder internet. Het weer. Vandaag valt er eerst nog wat regen. Later op de dag wordt het droger en dan komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 tot 17 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.